Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Een huis is vorige maand weer ietsje duurder geworden. Dat is sinds augustus vorig jaar niet meer gebeurd. Ten opzichte van december was een koopwoning vorige maand gemiddeld 1,5% duurder. Dat melden het CBS en het kadaster. Een huis kopen is voor veel starters die alleen zijn nog steeds haast niet te doen. Iemand die gemiddeld verdient kan maar 3% van de bestaande koopwoningen betalen. De politie is nog steeds op zoek naar de man die, eh, die vorige maand in Zwijndrecht twee vrouwen neerschoot bij een winkelcentrum. Zijn ex-partner raakte daarbij zwaar gewond. Haar moeder kwam om het leven. Volgens de politie zit de verdachte in de buurt van Rotterdam... was te horen bij opsporing verzocht. We gaan ervan uit dat hij hulp heeft gehad. Dat hij daardoor zo snel weg kon komen daar toen in Zwijndrecht. Maar ook dat hij nog steeds hulp krijgt... en zo uit handen van de politie weet te blijven. Maar we willen wel nogmaals benadrukken... hij is vuurwapengevaarlijk, hij is onvoorspelbaar... dus benader hem niet zelf. Het Openbaar Ministerie heeft een beloning van 30.000 euro klaar liggen... voor degene met de gouden tip. een spektakel gisteren in de Champions Champions League bij Liverpool-Real Madrid. De Engelsen kwamen al snel op 2-0, maar Madrid draaide het daarna helemaal om. 2-5 werd het uiteindelijk. Karim Benzema Karim para el quinto, Karim. Puerta vacía para marcar Karim, gol del Madrid. Histórico en el Liverpool 2. Real Madrid 5! Ja, historisch dus, want nog nooit scoorde er een team in de Champions League vijf keer in het stadion van Liverpool. De andere achtste finale won Napoli met 2-0 van Eintracht Frankfurt. het weer nog de dag begint grijs. Later breekt de zon af en toe door. Maar daarna zijn er vanuit het westen weer steeds meer wolken... met ook af en toe regen of motregen. Het wordt 9 tot 12 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat nog file op de A10, de ringweg van Amsterdam. Op de binnenring van de A10 Zuid voor knooppunt Nieuwmeer 5 kilometer met eh, net zoveel vertraging, 5 minuten.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 needed me I wonder if you need Daarin zit mijn leven, ik heb alle tijd. Je zit zonder zorgen, nergens aan denken. Even maar stoppen om bij te tanken. Flitsende lampen, een motor die draait. Toch zit een haan in je hoofd die kraait.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 Het aantal motorrijders in Nederland is sinds de coronapandemie flink gestegen. Vorig jaar werden er ruim 15.000 motoren verkocht... en dat is volgens branchevereniging BOVAG het hoogste aantal in 15 jaar. Peru zegt dat de VS de voormalige Peruaanse president Toledo wil uitleveren. Die wordt in eigen land verdacht van corruptie. Peru vraagt al jaren om zijn uitlevering. Het blijft onduidelijk wat het motief was van de man die vorig jaar februari in de Apple Store in Amsterdam iemand gijzelde. De gijzelnemer kwam om het leven toen hij werd aangereden door een politiewagen.